Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Zo'n 300.000 werknemers in ziekenhuizen gaan de komende jaren 5% meer verdienen. Bonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe CAO. De loonsverhoging wordt verspreid over drie jaar. In de nieuwe CAO krijgt ouder personeel meer mogelijkheden om af te zien van onregelmatig werk... en worden de jeugdschalen geleidelijk afgeschaft... Op die manier hopen de bonden en werkgevers dat de komende jaren meer jongeren in ziekenhuizen gaan werken. Ruim 3300 mensen zijn vandaag onderscheiden in het kader van de jaarlijkse lintjesregen. Dat is het laagste aantal in zes jaar. Opvallende namen zijn presentatrice Linda de Mol, modeontwerper Addy van de Krommenakker en oud-nieuwslezeres Norlie Beijer. Voetballer Clarence Seedorf is met 35 jaar de jongste gedecoreerde dit jaar. De oudste is een 95-jarige man uit Ermelo die rondleidingen geeft in het Infanteriemuseum. In Westminster Abbey is de huwelijksplechtigheid begonnen van de Britse prins William en Kate Middleton. De kerk is gevuld met zo'n 1900 gasten. Onder hen zijn beroemdheden uit onder meer de sport, politiek en entertainment. Ook prins Willem-Alexander en Maxima zijn aanwezig. De dienst wordt geleid door de deken van Westminster en duurt een uur. Daarna gaat het bruidspaar in een open koets van de kerk naar Buckingham Palace. ChristenUnie-leider André Rauwvoet verlaat de politiek. Hij zei vanochtend dat hij toe is aan een nieuwe balans in zijn leven. Rauwvoet heeft 17 jaar in de politiek gezeten, het grootste deel als Kamerlid. Van 2007 tot vorig jaar was hij vicepremier en minister voor jeugd en gezin in het kabinet Balken en de Vier. Een deel van de achterban is kritisch over het profiel van de ChristenUnie. De herkenning door de achterban is afgenomen, zei Rauwvoet. Als fractievoorzitter wordt hij opgevolgd door Kamerlid Arie Slop. Rauwvoet weet nog niet wat hij daarna gaat doen. Het weer, het is wisselend bewolkt met zonnige perioden. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen veel zon, alleen later op de dag in het uiterste zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Iver Lingen van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A6 Lelystad richting Muiden voor Almere 2 kilometer.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 Wat denk je? Ik we hebben gewoon eh, hier, eh, als je niet erg vindt. Laat jij maar liggen. give you mine and now I don't wanna meet you my horizons. Then it leaves you in a class with scrubs, never rising.